Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar een tbs'er die is ontsnapt in Nijmegen. De man zat vast in de pompenkliniek en hij ontkwam gistermiddag tijdens een begeleid verlof in de buurt van Malden. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een kindermisbruiker uit Barneveld. Die is veroordeeld vanwege ontucht met zes meisjes van zes en zeven jaar oud. Bankpresident Knot is kritisch over de maatregelen... die de Europese Centrale Bank gisteren aankondigde... om de economie te stimuleren. Het is niet de eerste keer dat Knot zich kritisch uitlaat over ECB-besluiten... maar het is wel bijzonder dat hij zich al zo snel na de bekendmaking uitlaat. Behalve een verlaging van de rente besloot de ECB ook... dat het opkoopprogramma van obligaties opnieuw wordt opgestart. Vooral dat laatste vindt Knot een te zwaar middel. De chauffeur van de monstertruck die vijf jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Haaksbergen... heeft het beroep tegen zijn straf ingetrokken. Hij gaat 15 maanden de cel in. Mario D. wordt verantwoordelijk gehouden voor het drama... waarbij destijds drie mensen omkwamen en bijna 30 gewond raakten. Het is niet duidelijk waarom hij zijn cassatieverzoek heeft ingetrokken. Bij een brand in een ziekenhuis in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro... zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. Er zijn nog veel vermisten. Het is nog niet duidelijk of de slachtoffers patiënten zijn of personeelsleden. Door de brand moest het hele ziekenhuis worden ontruimd, ook de intensive care. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting in een generator. In een rijtjeshuis in Antwerpen hebben agenten een tijgerpython in beslag genomen. Het dier van 6,5 meter lang en 80 kilo, zwaar zat in een terrarium geperst. Volgens de politie was de openbare veiligheid in het geding. Bij een uitbraak zou de slang slachtoffers kunnen maken. De eigenaar had geen vergunning en had het dier al ruim 20 jaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vanmiddag. Het is vrijwel overal droog. Alleen in Limburg is nog kans op wat motregen. Het wordt 18 tot 20 graden. Het weekende verloopt droog en vrij zonnig. En de temperaturen lopen verder op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Op de Afsluitdijk, de A7, staat richting Friesland tussen Wieringenwerf en de Stevinsluizen 7 kilometer file. En de vertraging is ongeveer een uur. Op de A9 richting Alkmaar staat tussen knooppunt en het Rotterpolderplein 2 kilometer.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 ZFM in de morgen met Walter Sans. Goedemiddag, Zandvoort. Die mevrouw is even in de war. Ik ben het inderdaad Walter Sans. Maar het is natuurlijk geen ochtend. Het is middag, het is bijna half drie. En dat betekent dat we beentje naar het afscheid van de burgemeester vooruitwerken. Vanaf eh, kwart voor drie is hier eh, de, de speciale uitzending die we helemaal volgen van op ZFM. En eh, tot die tijd rij ik een paar plaatjes en eh, ben ik bij jullie. En we gaan nu door met uh, eh, Peter Ray Cyrus, Old Town Road.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 waar eh, burgemeester Meijer afscheid neemt. En tot die tijd draaien wij gewoon muziek. Beyoncé bijvoorbeeld. Nou, Beyoncé. En wij gaan door met Feels van Kelvin Harris. En dan vertel ik je zometeen alles over het afscheid van de burgemeester.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 En hoe gaat het dan? Dat gaat nu eerst met een buitengewone raadsvergadering. Daar eh, zal ook de commissaris van de Koningin spreken. En vervolgens is er een receptie voor iedereen. En die begint om 5 uur, zal tot half acht duren. En daar kan iedereen heen. Dat is in Nieuw Unicum, daar kunt u gewoon heen. In de Salaan 165. Maar iedereen weet natuurlijk wat Nieuw Unicum is. En daar is dan de receptie, de afscheidsreceptie van onze burgemeester. En tot die tijd draaien wij plaatjes.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 With the dawn. Do tear falling from your eye. Oh! Billy Stewart was dat, hier bij ZFM. En het is maar goed dat de microfoon niet open stond, eh, zojuist. Wij gaan door met Jamiroquai. Nog uh, eh, 10 minuten ongeveer. En dan schakelen we over naar Nieuw Unicum voor het afscheid van de burgemeester. Tell what magic spells will be doing for us, And I'm giving up my love to this world, only to be told I can see, I can breathe.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 And I just can't see that half of us. hier bij ZFM. Waar het nog een paar minuten is tot het afscheid van onze burgemeester. Live vanuit Nieuw Unicum. En ja, als we een Zandvoortse uitzending maken, dan ook een Zandvoortse artiest. Tot eh, de uitzending. En als het goed is beginnen we over een paar minuten. Winnie Moore, opgenomen hier in Zandvoort. Onze eigen Zandvoortse Winnie Moore. Met So Over Fake Friends. smiles dancing on the lips. Tell me where do I belong in this? It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. So over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to offend? But I'm just over fake friends. 'Cause if you are in need or you come running back to me, it all makes sense. It's feeling to me. Now that I can see you're just that loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd Nice to Invite me just to leave me out. I see now you really feel I got you some slack. But I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over. so over fake friends Tired of the pretend Did I mean to so other fake friends. Ja, dat was Wendy Moore hier bij ZFM. En inmiddels is er een verbinding. Er gebeurt alleen nog niet zoveel op onze camera. Maar eh, we houden contact met uw nieuw unicum. En zodra er verbinding is en ook mensen beginnen te praten... en het programma begint, bent u meteen erbij. Hier via ZFM. En tot die tijd draai ik nog even de nieuwe Smokey Robinson. could we both forget? Telling each other we're the one. We would make love at the drop of a hat. Remember that? Yeah. I remember you and me. Closest in it two can be. Now we're strangers in the night. Awkward the uptight. Oh, baby, do is er verbinding met Nieuw Unicum. De zaal die vult zich langzaam. Er staan allemaal stoeltjes en eh, iedereen zit klaar voor het afscheid van de burgemeester. Ik stel voor dat we, dat we eh, de uitzending daar overnemen. En dan eh, schakelen we nu gewoon over. Naar Nieuw Unicum, hier aan de Zandvoortselaan. Waar u vanaf vijf uur ook zelf aanwezig kunt zijn. En ook afscheid kunt nemen van onze burgemeester. Neuricum is, eh, is goed gevuld, zoals ik het eh, zie. Op de achtergrond hoort u de muziek eh, die daar op dit moment gespeeld wordt. De zaal loopt helemaal vol. Ik zie de mensen van ZFM, ik zie Dolly, ik zie Leon, ik zie Roy. Ze zijn allemaal druk bezig met deze uitzending. Ook Ger is aanwezig. Hij, is, hij zorgt onder andere voor deze verbinding en voor de videobeelden. Nou, je er zijn nog allemaal voorbereidingen bezig. Dus uh, we gaan nog even door met, eh, met muziek. En dat doen we met de Rolling Stones. Dat is wel toepasselijk. I just can't find my baby. Amongst all these beautiful girls, anybody seen my baby? Harrison, daar even wat meer over vertellen wat eh, men eh, kan verwachten van deze dag. Zometeen eh, zal een kleine voorbeschouwing plaatsvinden wat er gaat gebeuren tijdens deze vergadering. Maar na afloop om 4 uur hebben we ook een kleine nabeschouwing. Hoe heeft men het beleefd? En proberen wij burgemeester Niek Meijer ook nog even aan het woord te krijgen. In ieder geval namens de gemeente Zandvoort heel erg bedankt dat u kijkt. Zometeen om 4 uur begint de vergadering. En dan kan u hem ook, of 3 uur, kan u beginnen om te kijken naar deze vergadering. In ieder geval hartelijk welkom. Ja, en eh, ik zal even een klein verslagje doen, want we hadden verwacht dat Belinda hier nu zou zijn om, een, eh, om even een nadere uitleg te geven over de inhoud van deze bijzondere raadsvergadering, uitzonderlijke raadsvergadering. Maar zij stond net bij de ingang, want burgemeester Niek Meijer is zojuist gearriveerd met, eh, in, in, in, prachtige oorlogjeeps. Zag er hartstikke leuk uit. Ik hoop dat er iemand daarbij is geweest om het te filmen of foto's van te maken. Zal gerust wel. Dus we wachten nu even de komst van Belinda Geuransson af. Zodat zij ons eh, kan vertellen wat deze bijzondere vergadering gaat inhouden en hoe het gaat verlopen. Ah, daar is ze. Hartstikke goed, Belinda. Ja, ik had net uitgelegd dat je de burgemeester net welkom hebt geheten. Hij kwam in een prachtige jeep aanzetten, hè? Keep him rolling. Dus dat is eh, ja, dus een van de vrijwilligersorganisaties. Die hebben hem thuis opgehaald. Maar de afstand is niet zo ver, dus hij was eh, goed op tijd. En volgens mij genoot Jannie nog even van deze laatste bijzondere rit. Want ze straalde van oor tot oor. Leuk om mee te maken met die, eh, met die mooie jeeps, hè? Dat is echt heel erg leuk. Dus dat is... Nee, echt uh, spannende bijeenkomst wordt het. Dus u weet het, onze bijna niet meer burgemeester is al binnen. En eh, Belinda die gaat ons vertellen wat deze uitzonderlijke eh, vergadering gaat inhouden. Wat gaan we allemaal horen? we beginnen straks echt om drie uur met echt een formele raadsvergadering. Eh, in het bijzijn van diverse genodigden, waaronder de commissaris van de Koning eh, van Noord-Holland. Die zal ook eh, als eerste gaan spreken. Vervolgens krijgen we mevrouw Baltus, burgemeester van, van Heemskerk namens de burgemeesterskring. Dan mag ik het woord voeren namens de gemeenteraad. Uh, Gert-Jan Bluis namens het college. En dan tot slot uh, de scheidend burgemeester, Niek Meijer. En dan gaat de ketting af, hè? Nee, nog niet. Want, nee, nee, nee. Nog, nog drie, hij is nog drie dagen eh, in functie, dus hij houdt hem eh, nog om. En ehm, daarna gaat de keten eh, gaat af en dan gaat hij volgende week donderdag om de nek van uh, Dagenman. Jeetje, dus hij, hij is tot over drie dagen nog altijd verantwoordelijk en vader. We, we, hebben een ontslagbesluit gekregen ook van de, van de koning. En daar staat de datum ook ingenoemd. En tot dat moment is hij officieel de burgemeester van Zandvoort. En waar gaan we het vandaag over hebben tijdens de vergadering? Wat wordt er behandeld nog? Niets. We gaan, uh, niet. <laughs> we gaan, eh, <laughs> we gaan niet in het zonnetje zetten. En ehm, we gaan op een, op, eh, op, op, op een manier die hem past, gaan we afscheid van hem nemen. En uitzwaaien. Uiteraard. En iedereen is straks van harte welkom na de raadsvergadering. Vanaf hoe laat mogen de mensen binnenkomen? Vanaf vijf uur vanaf 5 uur. Want we hebben de raadsvergadering is van 3 tot 4. Maar Zandvoort is kennende, eh, kan dat nog wel eens uitlopen. Eh, en dan krijgen we natuurlijk eh, zeg maar, alle genodigden. Die hebben gelegenheid voor de receptie. En kwart voor vijf gaat het beginnen. En vijf uur. En kom gezellig langs. Hapje, drankje. En op z'n zandvoort hè, in Nieuw-Unicum. Helemaal goed. En het is een prachtige ruimte die zich daarvoor leent natuurlijk. En tot hoe laat mogen de mensen komen? Om half acht is het afgelopen. Dan, gaan we, dan zwaaien we hem uit. Dan vertrekt hij ook echt? Vertrekt hij ook echt? Nee, dan eh, gaat hij ook echt weg. En dat is, dan, is het, eh, dan is het einde. Hoeveel dozen tissues hebben jullie klaargezet? Heleboel. We hebben hier voldoende wc's. <laughs> dus we kunnen vast wel iets lenen. Even bij de facilitaire dienst alvast wat extra rollen vragen. Ja. Belinda, dankjewel voor je toelichting. Ik wens jullie een hele fijne eh, vergadering. En... Ontzettend leuk dat jullie er zijn en dit op deze manier verzorgen. Chapeau. Dankjewel. We doen het heel graag. Dankjewel. Graag. Oké, dit was eh, Belinda Geuransson, onze gastvrouw feitelijk voor vandaag. Zij was de voorzitter, hè? Ja. En u heeft net kunnen horen wat er straks allemaal gaat gebeuren. Eh, we hebben nu heel even een paar minuutjes eh, niet veel te doen. Maar blijft u natuurlijk kijken en luisteren via ZFM Radio wordt het ook allemaal uitgezonden. Hè? Kanaal 40, zfm-live.nl alle mogelijke wegen zijn er om mee te luisteren en er toch een beetje bij te zijn bij deze bijzondere vergadering. De aller, allerlaatste van die burgemeester die twaalf jaar lang midden in ons dorp heeft gestaan. Meegedaan heeft met iedere mogelijk denkend evenement, alle festiviteiten. En of hij nou bier moest staan tappen of hardlopen of fietsen, wat dan ook. Het maakte hem niet uit als hij er maar bij was hè. Nou, zeker weten, Dolly. Eh, wat natuurlijk ook wel leuk was van de burgemeester. Hij heeft zelfs bij de opening eh, gestaan. Eh, bij de opening van de nieuwe studio van ZFM bijvoorbeeld. Heeft hij zelfs in Polonaise gestaan. Dus er zijn zoveel mooie momenten. Die we ook zeker vandaag live op de radio. Na de nabeschouwing hier op deze stream van de gemeente Zandvoort gaan plaatsvinden. De luisteraar kan meegenieten hier op ZFM Zandvoort. Maar ook op de tv-scherm van de internetwebsite zandvoort.nl. Maar eh, wat u ook kan verwachten na de vergadering, de nabeschouwing met alle genoten die hier vandaag bij de vergadering aanwezig zijn. Na half, eh, na half eh, vier of na, na vier uur zal deze nabeschouwing plaatsvinden. En daarna, na de nabeschouwing, zijn wij met de receptie ook aanwezig live op de radio bij ZFM Zandvoort. Ik wens u heel veel kijkplezier bij de vergadering en u gaat tot straks. Ja, u hoorde Dolly en Roy live vanuit Nieuw Unicum... waar op elk moment het afscheid formeel begint... met de buitengewone raadsvergadering. Tot die tijd draaien wij nog eh, muziekje. En op de achtergrond hoort u het rumoer van Nieuw Unicum. En dan weet u dat u er live bij bent. En u kunt het ook zien op de site van de gemeente Zandvoort... op de livestream... En daar kunt u ook gewoon meekijken ook met de presentatoren van ZFM. En dat was een hele leuke middag.